Clemens Peters met het NOS Journaal. Premier Rutte is niet van plan om over op te volgen als voorzitter van de Europese Raad. Dat zei hij vanavond in het NOS-programma waarin zijn ministersploeg aan het volk werd gepresenteerd. De naam van Rutte wordt wel genoemd, internationaal, maar Rutte is vast van plan om met zijn derde kabinet de rit vol te maken. En zelfs zijn kabinet Rutte 4 sluit de liberale premier niet uit. Het OM op Curaçao eist een voorwaardelijke celstraf van zes maanden... tegen de voormalig directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Hemsley Tromp. Tromp was vanaf 1991 tot halverwege deze maand directeur van de Centrale Bank. Volgens justitie gaf hij jarenlang niet al zijn inkomsten door aan de Belastingdienst. En daardoor liep de schatkist van Curaçao omgerekend zo'n 2,7 miljoen euro mis. NS, KPN en Albert Heijn hebben, ze, hebben een brandbrief gestuurd naar Eneco. Ze maken zich zorgen dat de duurzame koers van het energiebedrijf in gevaar komt bij een eventuele verkoop. NS gebruikt windenergie van Eneco. KPN is sinds 2015 klimaatneutraal dankzij groene stroom van Eneco. En Albert Heijn werkt met Eneco samen aan het verduurzamen van zijn winkels. De drie bedrijven vrezen dat een nieuwe eigenaar zich minder druk maakt om groene energie. Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten en die overwegen overwegen hun aandelen te verkopen. De 21-jarige profvoetballer Issa K. van Sportclub Cambuur wordt verdacht van seks met een minderjarige. Hij staat daar samen met vijf anderen maandag voor voor de rechter. Het misbruik zou zijn gebeurd in 2015. Issa K. stond toen nog op de loonlijst bij FC Utrecht. De aanvaller speelt sinds begin dit seizoen bij Sportclub Cambuur. Een woordvoerder zegt dat de club niet op de hoogte was van de rechtszaak. Koploper Eredivisie PSV is met moeite doorgedrongen tot de achtste finales van het bekertoernooi. In Volendam kregen de Eindhovenaren de plaatselijke FC pas in de verlenging op de knieën 2-0. In Almere had AZ weinig moeite met Almere City. Het werd 0-4 met Wout Weghorst als dubbele doelpuntenmaker. Het weer droog, maar vannacht kan er lokaal een bui Morgen meer zon, maar er valt ook hier en daar een bui. En het wordt morgen een graad of 13. Dit was het NOS Journal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1252 hier op CFM Zandvoort. We gaan beginnen aan een nieuw werkje. De eerste van de 15 en die is van Anamali. Anamali. En de titel heet Urban Meta Volume 2. Ja, volume 1 was blijkbaar zo'n succes. Hup, gelijk volume 2 erachteraan. Verder, ehm, ja, het is dit uur heeft ook een Iers tintje, de jong folk, eh, komt aan bod ergens eh, in het midden, tweede helft van het uur. En daarachter gelijk Irish Mist van eh, ene meneer Dylan. Ja, de jong folk was, eh, als ik me niet vergis, ooit eens te gast bij eh, collega Jaap Koper. Goed, ehm, we gaan luisteren. Laten we maar beginnen. Veel luisterplezier. Peacefulradio.info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 Show me my path true. So many changes. You said I see so few. Once a meadow. Feels like my tomb. wilderness of your thoughts. I find myself creeping in. That's where I got lost

of the artists of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com. Bye.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 for me. Who's gonna help me to carry my sin when I cross the river Jordan? When I cross the river Jordan. shoulder. mercy, cause my cause mercy, are too heavy, are too heavy for me, for me. Help me, Lord, who's gonna help me, Lord? Who's gonna help me, Lord? To carry, to carry my, my sins when I go the river. 是爱。 for me. Help me, Lord. Who's gonna help me, Lord? Who's gonna help me? Who's gonna help me, Lord? To carry, my, When I cross river I I Karani, and you're listening to Peaceful Radio.